uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël is gisteravond en vannacht begonnen met een intensivering van de grondoperaties in Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger gaat het om een sweep- en clear-actie... gericht op het creëren van betere condities op de grond. Hij zegt dat het niet gaat om de start van het grondoffensief... waar al weken over wordt gepraat. De actie kan wel een voorbereiding daarop zijn, mocht Israël die stap nemen. Hamas zegt dat strijders op twee plekken in de Gazastrook vechten tegen Israëlische troepen. In de verklaring spreekt Hamas van gewelddadige confrontaties op de grond. Er worden ook bombardementen uitgevoerd. Een verslaggever van de New York Times zei even voor middernacht... dat er elke paar minuten beschietingen met artillerie vanuit Israël op Gaza klinken. In bijna het hele gebied lijkt het internet- en telefoonnetwerk te zijn uitgevallen. In de Verenigde Staten is het lichaam gevonden van de man die werd gezocht voor de schietpartij in Lewiston, in de Amerikaanse staat Maine. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat hij zichzelf heeft doodgeschoten. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een twee dagen lange klopjacht. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven... en kantoren en scholen bleven uit voorzorg gesloten. In Os hebben boze huurders een akkoord bereikt over hun woningen... nadat ze het hoofdkantoor van de woningcorporatie hadden bezet. Ze verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van 74 woningen in Berghem... Volgens Omroep Brabant liepen tientallen huurders gistermiddag met matjes en slaapzakken het hoofdkantoor binnen. En na een gesprek met de directie is sloop nu niet langer meer de enige optie, maar wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de huizen te renoveren. Het weer aan zee kan eh, regen met ook kans op onweer. In de rest van het land is het op de meeste plekken droog bij een graad of 10. De ochtend blijft ook droog met zon. Later opnieuw buien.